Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De medische tak van Philips is opnieuw in opspraak. Na een omkoopschandaal in Polen zijn er nu sterke aanwijzingen voor gesjoemel met de verkoopcijfers in Mexico. De cijfers werden rooskleuriger voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren, waardoor beleggers werden misleid. Dat is zeer waarschijnlijk gebeurd in 2009 en mogelijk ook een jaar eerder. Philips onderzoekt de fraude. Vorige week lekte uit dat Philips in Polen ziekenhuisdirecteuren omkocht om medische apparaten van Philips te kopen. Bij het inhuren van schoonmaakbedrijven spelen de arbeidsomstandigheden voortaan een belangrijke rol. Dat staat in een nieuwe code die grote opdrachtgevers en de schoonmaakbranche hebben opgesteld. Vorig jaar voerden schoonmakers nog actie. Doordat er vaak alleen nog maar op de prijs werd gelet, werden steeds hogere eisen gesteld aan de schoonmakers, terwijl de salarissen eerder lager werden dan hoger. In Duitsland gaan rond deze tijd ook de twee luchthavens in Berlijn dicht vanwege de aswolk uit IJsland. Bremen en Hamburg waren al gesloten. Bij de grootste Duitse luchthavens, Frankfurt en München, is niets aan de hand. Op Schiphol worden geen problemen verwacht. Het museum Volkenkunde in Leiden heeft een miljoenenschenking gekregen. De vorig jaar overleden kunstverzamelaar Frits Liefkes heeft zijn collectie, huis, spaargeld en inboedel aan het museum nagelaten. Ter waarde van 3,5 miljoen euro. Het museum krijgt onder meer zijn verzameling uit Indonesië. Die bevat een goudschat van honderden gouden voorwerpen, zoals kronen, wapens en sieraden. Die zullen grotendeels worden opgenomen in de collectie van het museum. De gemeente Eindhoven geeft PSV financiële steun. Eindhoven koopt de grond onder het PSV-stadion en het elders gelegen oefencomplex voor 48 miljoen euro. En de club gaat de gemeente dan jaarlijks 2,4 miljoen euro betalen voor het gebruik ervan. Dat was gisteren allemaal vertrouwelijk besproken in de gemeenteraad, maar de SP is er mee naar buiten gekomen. Het weer, vanmiddag veel zon met lokaal een paar stapelwolken. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amersfoort Amsterdam voor Muiderslot 2 kilometer. A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude Dorp 11 kilometer vanaf Roelevaar en Sveen.